ben ik nooit beschikbaar. Maar ja, ik sta... Hij staat er voor, horen Absoluut, je weet maar nooit. En de luisteraars vonden het fantastisch, want de mailbox stroomde weer over. Maar niet gebeurd, volgende week vrijdag 9 uur sharp zijn we weer bij je met een nieuwe frisse fruitige See It.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op veel plaatsen in Egypte zijn vanavond honderdduizenden mensen de straat op gegaan... na een oproep van legerleider Sisi om steun te betuigen aan het leger... en de nieuwe tijdelijke regering. Het Tahrirplein in de hoofdstad Cairo stond opnieuw helemaal vol... met Egyptenaren die het eens zijn met het besluit van het leger... om president Morsi af te zetten. Enkele kilometers verderop was juist een betoging van Morsi-aanhangers. In Alexandrië zijn bij ongeregeldheden vijf doden gevallen. Zeker 25 mensen raakten gewond. De stroomstoring in delen van Leiden, Oestgeest en Rijnsburg was rond half tien vanavond voorbij. Alle 7000 getroffen huishoudens hebben weer elektriciteit, meldt netbeheerder Liander. De stroom viel tegen drie uur vanmiddag uit na een brand in een elektrische installatie. Het Leids Universitair Medisch Centrum is ook getroffen door de stroomstoring. Het ziekenhuis blijft tot morgenochtend gebruik maken van de stroom van het noodaggregaat. Door een wolkbreuk zijn straten in steenwijken onder water komen te staan. Het dak van een dierenspeciaalzaak begaf het door de grote hoeveelheid neerslag. De brandweer kreeg meer meldingen van wateroverlast uit de kop van Overijssel. In een half uur tijd viel daar tussen de 30 en 40 mm regen. Een man van 22 uit Meppel heeft bekend dat hij betrokken was bij twee brandstichtingen in Eihorst in Overijssel. De man werd op 15 juli aangehouden. Kort daarvoor was al een verdachte uit Koevoorde opgepakt. Hij vertelde de politie bij zijn aanhouding al dat hij betrokken was bij acht branden in woningen en vakantiehuisjes in Eihorst. Over het motief van de mannen is nog niets bekendgemaakt. Bij twee explosies op een markt in het noorden van Pakistan zijn zeker 39 mensen om het leven gekomen. Er zijn meer dan 100 gewonden. De eerste bom was waarschijnlijk aan een motor bevestigd, meldt de politie. Vier minuten later ontplofte een paar honderd meter verderop een tweede bom. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen in Pakistan is nog niet opgeëist. Het weer, vannacht overwegend droog met mogelijk nevel. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst zonnig en broeierig warm. In de loop van de dag opnieuw zware onweersbuien.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 Bell, Biff DeVoe. <laughs> now you know. Yo, slick, blow. It's driving smile.